Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel mensen zijn vee. Wie fysiek werk doet, wordt jarenlang zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Het kraakbeen is dan gewoon versleten, zegt de vereniging. Werkgevers zouden bovendien te weinig doen om hun personeel voor te bereiden op doorwerken tot 67 jaar of langer. Zo wordt er steeds meer in ploegendiensten gewerkt, terwijl dat juist erg belastend is. Wie na 1954 geboren is, kan met 67 jaar en drie maanden met pensioen. Vanaf 2022 schuift de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Nederland heeft er het afgelopen jaar 111.000 inwoners bijgekregen. Het is de snelste groei in 15 jaar, meldt het CBS. Dat komt vooral door de toegenomen immigratie en de afgenomen emigratie. De bevolking groeide ook door natuurlijke aanwas, maar niet meer dan in 2015. Er wonen nu 17,1 miljoen mensen in Nederland. Van alle gemeenten groeide Amsterdam het hardst. Het inwonertal steeg met 15.000 tot bijna 850.000. Ook de andere grote steden groeiden sneller dan gemiddeld. In 1 op de 5 gemeenten nam het inwoneraantal af, vooral in het noorden van het land en Zuid-Limburg. Syrische rebellen eisen dat de regeringstroepen zich houden aan het bestand dat sinds vrijdag van kracht is. Ze dreigen het vredesoverleg in Kazachstan later deze maand te boycotten en hebben een voorbespreking alvast afgezegd. Volgens de rebellen wordt het bestand vooral ten noordwesten van Damascus geschonden. Het Syrische leger en Hezbollah-strijders zouden daar terreinwinst boeken. Als ze daarmee doorgaan is de wapenstilstand van de baan, zeggen de rebellengroepen. Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Michael van Gerwen het WK darts gewonnen. In Londen versloeg hij titelverdediger Gary Anderson met 7-3. Met zijn overwinning verdient van Gerwen een bedrag van 411.000 euro. Het weer, eerst nog hier en daar buien. In de ochtend af en toe zon, maar vanmiddag raakt het overal bewolkt, gevolgd door regen. En het wordt 3 tot 7 graden.